ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat vooral om volwassenen die ouder zijn dan 25 jaar. Jongeren onder de 25 kunnen zich gratis laten testen bij een GGD. De meest voorkomende SOA is al jaren chlamydia. Gonoreu is verder gestegen. Dat komt vooral voor bij homomannen. Volgens de Consumentenbond overtreedt Ticketmaster de wet... omdat de kaartjesverkoper servicekosten niet terugbetaalt... als een klant zijn geld terug wil bij de annulering of verplaatsing van een concert. In de voorwaarden van Ticketmaster staat dat de kosten, soms wel 13 euro per ticket... niet terugbetaald hoeven te worden. Volgens de Consumentenbond hebben klanten daar gewoon recht op. Werkgeversorganisatie VNO-NCW onderschrijft de oproep van premier Rutte van afgelopen weekend dat werknemers meer loon verdienen. Maar volgens VNO-NCW moet Rutte daar zelf wat aan doen door de belastingen voor werkenden te verlagen. De werkgeversorganisatie zegt dat de stijging van de lonen grotendeels teniet is gedaan doordat ook de belastingen flink zijn gestegen. Een Amerikaanse vrouw van 18 heeft haar vriendin laten vermoorden omdat ze dacht daar rijk mee te worden. Ze kregen er 9 miljoen dollar voor aangeboden... door iemand die zich op internet voordeed als miljonair. De vrouw nam het 19-jarige slachtoffer mede natuur in, bond haar vast... en liet haar door een vriend van achteren in het achterhoofd schieten. Daarvan deelden ze beelden met de zogenaamde miljonaire man van 21. Naast de vrouw zijn vier vrienden opgepakt die medeplichtig zouden zijn... en de man die zich voordeed als miljonair. Het weer eerst bewolkt een kans op wat buien. Vanmiddag vanuit het zuiden wat vaker zon, bij een graad of 20. Morgen net zo warm, nog een enkele bui, maar ook zonnige periode. In het weekend droger, geregeld zon en een stijgende temperatuur tot zo'n 25 graden op zondag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste spitsfiles in Holland zijn bezig op te lossen. Op de A2 Utrecht-Amsterdam gaat het ietsje moeizamer tussen Breukelen en Knoop het Hodendrecht. En verder is de N243 in beide richtingen dicht. De weg Alkmaar-Avenhoorn na een ongeluk bij Toren.